en een voorspoedige start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Geert Wilders is schuldig bevonden aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen. Hij krijgt geen boete opgelegd zoals het OM had geëist. De rechter vindt dat Wilders met het schuldig verklaren genoeg is gestraft. De rechtbank vindt dat met de minder Marokkanen uitspraken van Wilders... de hele Marokkaanse bevolkingsgroep wordt weggezet als minderwaardig. Wilders werd niet schuldig bevonden aan het aanzetten tot haat. De PVV-leider is alleen veroordeeld voor de minder Marokkanen uitspraken die hij deed op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Hij werd vrijgesproken van soortgelijke uitlatingen op een markt tijdens de campagne. Volgens de rechter vormt de vrijheid van meningsuiting het fundament van onze samenleving, maar er zijn grenzen, zei de rechtbank. Wilders heeft meteen aangekondigd dat hij in beroep gaat tegen de uitspraak. Hij noemt de rechters PVV-haters en knettergek. En hij vindt dat de uitspraak een groot verlies is voor de democratie en de vrijheid van meningsuiting. Steeds meer afgestudeerde mbo'ers vinden een baan. Tussen maart en augustus kwamen er ruim 207.000 mbo-vacatures bij. Blijkt uit een rapport van het UWV en de samenwerking beroepsonderwijs-bedrijfsleven. Dat is 9% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de retail, de horeca en de zorg liggen kansen voor mbo'ers. Tekenaar en schrijver Peter van Straten is overleden. Van Straten maakte politieke tekeningen, maar tekende ook over het dagelijks leven. Hij werkte meer dan 40 jaar voor het Parool en had daar onder meer de dagelijkse rubriek Vader en Zoon. Hij tekende ook voor onder meer de Volkskrant en Vrij Nederland. Elk jaar kwam er een scheurkalender van hem uit, Peters Zeurkalender. Peter van Straten is 81 jaar geworden. Het weer, wolkenvelden met in het noorden soms wat regen. In het zuiden ook af en toe zon. Het wordt een graad of 10. Morgen eerst droog met wolkenvelden, later meer kans op regen. De meeste regen valt in de nacht naar zondag. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 3 kilometer voor knooppunt Muidenberg.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 right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. I possibly can. Stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt and it rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same.